Zes uur. Jeroen van Kam met het weer Journaal. Leden. Twee weken geleden werd de 93-jarige Peres opgenomen in een ziekenhuis bij Tel Aviv... nadat hij een zware hersenbloeding had gehad. Volgens Israëlische media verslechterde de conditie van Peres de afgelopen uren snel. Zijn familie was vandaag bij hem om afscheid te nemen. Peres heeft de afgelopen tientallen jaren vele functies binnen de Israëlische politiek bekleed. zoals hij twee keer premier en van 2007 tot en met 2014 president. Ook was hij als de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken nauw betrokken bij de Oslo-akkoorden in de jaren 90. In 1994 kreeg hij samen met de toenmalige premier Yitzhak Rabin en PLO-leider Yasser Arafat de Nobelprijs voor de Vrede voor het sluiten van dat vredesakkoord. De brandweer heeft vijf elite-teams opgericht voor grote calamiteiten... zoals explosies, ingestorte panden en gecompliceerde branden. Dat schrijft de Stentor. Gewone brandweerlieden zouden kennis en ervaring missen met grote incidenten. De krant schrijft dat de afgelopen maanden ruim 140 specialisten zijn opgeleid. De teams zijn gestationeerd in Drachten, Alphen aan de Rijn, Zwolle, Beuzigem en Tilburg. De speciale brandweerlieden dragen oranje pakken en witte helmen. 80% van de Syriërs die de laatste jaren naar Nederland zijn gevlucht... heeft nu een zelfstandige woonruimte. Ruwweg 8000 Syriërs wachten volgens het CBS nog in een AZC op een eigen huis. In Amsterdam, Rotterdam en Enschede is voor de meeste Syrische asielzoekers al een eigen woning gevonden. Maar dat is niet overal in Nederland het geval. Ze woont bijna de helft van de Syriërs in Arnhem nog in de opvang. Twee topbestuurders van de Amerikaanse bank Wells Fargo moeten miljoenen inleveren ter compensatie van een schandaal waar de bank in verwikkeld is. De CEO van de bank moet 41 miljoen dollar inleveren en de chef van de afdeling waar de fraude plaatsvond 19 miljoen. Begin deze maand bleek dat werknemers van de bank stiekem neprekeningen hadden gecreëerd en hun klanten daarvoor kosten in rekening brachten.